best wel een somber lied hoor. Undisputed Through and Smiling Faces Sometimes. Tja, ze lachen in je gezicht, maar in je rug? Hm? Nou ja, goede vraag om eens over na te denken, ook op deze zondagmorgen hier bij GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Nog een uurtje geweldige muziek voor je. En ook wat informatie. Want Jeroen van Gent hebben we op eh, pad gestuurd onze razende verslaggever. Dus het resultaat van zijn straatinterviews voor je zo meteen hier in de show bij GoFam. Maar eerst nog even ABC met When Smokey Sings. the side. When Smokey Sings. ja, als ze dat toch eh, draait, dan kun je beter ook maar Smokey laten zingen. Een van zijn allermooiste grote hits uit de jaren 70. Tears of a Cloud hier bij GoFM. Als je er net bij komt, hartstikke welkom bij de show. Mijn naam is Alfred en ik neem je mee tot 12 uur met ontzettend veel lekkere muziek. En zometeen een eh, ja, reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg jou op straat van alles goed zit, dat hoor je zo meteen na. Acta en de Munnik onder andere met voetstuk staan. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel, of daar komt het vol. mooie sokkel aan. Je staat er met de mooie held geveld. Mooie held geveld. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je vindt het juiste medicijn dan was jij nooit op zoek gegaan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een stuk staan. eens even rustig op een voetstuk staan. is op gaan staan. Men zag toch wel aan je poten, al toch dat je het weer gaat verkloten. Het over van zo'n goed stuk, mocht je er ooit eens op gaan staan. Je ziet je vijand veel beter komen hier dan daar bij jullie. En als je je goed voelt. En eh, wij hopen hier bij GoFam dat we je een goed gevoel geven, ook op deze zondagmorgen. Shalimar hoor je. En Acta de Munnik, typisch Nederlands. voetstuk staan. Als je daar staat, dan uh, kegelen ze je er weer direct vanaf. Um, even iets eh, nieuws. Wie brengt Maritiem Teneus het mooiste in beeld? Een fotowedstrijd van Portaal van Vlaanderen. Eh, de wedstrijd duurt tot 7 december. Je kunt een mooie foto van het watergebied van Terneuzen. Dat is ook het kanaal van Gent en Terneuzen. Dus ook bij Sas van Gent en Sluiskeel. Maakt allemaal niet uit. Maar ook ehm, de Schelde. Ja, heb je een mooie foto van dit gebied, dan stuur je die naar info.portaalvanvlaanderen.nl. Info.portaalvanvlaanderen.nl. Er is een mooie prijs te verdienen, 50 euro voor de leukste inzending. Dus stuur in. time. dat Mexicanen helemaal geen probleem waren in eh, Amerika. Polka en Esso Besso dead Kiss. En voor New Young And There Comes a Time. In een ogenblik ehm, de reportage van Jeroen van Gent. Wanneer heeft u zichzelf voor het laatst uitgedacht? Eh, het komt er allemaal aan in een paar minuten. Dus blijf lekker luisteren naar jouw Go FM. Daar hebben we het sowieso intussen tijd de allermooiste muziek van onder andere Limaal, The Never Ending Story. Bye. Nou de speellijst van vandaag bekijk, dan zouden we een eh, album kunnen samenstellen. Alle 13 overleden. Dat is echt ongelooflijk. Hoeveel eh, talent al reeds van ons is verscheiden. Jawel, naar gene zijde. Ja, heb je dat weer? Ik ben Dus ja, hey, ik hoor eh, Jeroen van Gent al praten. hey, Jeroen, even rustig aan. <laughs> Ehm, George Michael, Outside, hoorde je hier in de show. En zo meteen nog veel meer mooie muziek. Maar eerst, wanneer heeft u zichzelf voor het laatst uitgedacht? Of eh, gaat bij u alles heel rustig zijn gangetje? Jeroen van Gent was echt benieuwd naar uw eh, verhaal... en stapte de straat weer eens op. Volledig coronaproof. Mevrouw, ik ben van de radio. Mag ik u soms wat vragen, heel kort? Ik, ik heb een soort van man bij het hond vraag. Wanneer heeft u zichzelf voor het laatst uitgedaagd? Elke dag. Eh, in het samenwerken met collega's via beeldbellen. Oh, ja. Ik werk met zo'n 40 mensen samen over verschillende vakterreinen. En dat is een hele uitdaging om via beeldbellen eh, dat ehm, nog steeds zo eh, te doen als we dat gewend zijn. En lukt dat? Ja, op andere manieren dan we gewend zijn. Het is een andere manier van communiceren en afspraken maken. Maar feitelijk komt het op hetzelfde neer. Alleen de vorm is anders en ja, je moet elkaar ook wat meer tijd gunnen, want het tempo ligt hoog. Terwijl als je in een echt overleg zit, dan heb je ruimte om over en weer even na te denken en te reageren. En bij beeldbellen ligt het tempo enorm hoog en de informatieintensiteit ook. Ja. Ja. Maar ja, dat is elke dag weer een uitdaging om dat eh, vrolijk, eh, eh, geduldig en vindingrijk te doen. Ja. Wanneer heeft u zichzelf voor het laatst echt uitgedaagd? Oh, dat doe ik dagelijks. Elke dag? Ja, ik vind van wel. Toch? Noem ze eens een als voorbeeld. Ik, als ik zo zwakker word, heb ik al <laughs> zoiets. Dat is alweer een hele uitdaging. Nou ja, en zo'n interview op straat zomaar met zo'n meneer. Maar dat ja, is het Ja, dat is niet echt een uitdaging. <laughs> Nee, ik weet het niet. Kijk, jezelf uitdagen is wel een beetje een... een eh, dat vind ik, ik iets positiefs. Dat moet je eigenlijk gewoon elke dag doen, vind ik een beetje. Als je tevreden bent met je leven. En niet dat ik daar ontevreden ben. Maar ik vind, eh, ja, dat u zegt van nou, dat vergt er best wel iets van mij. Eh, door een huis te gaan huren van mijn dochter en dat zelf helemaal op te knappen. Ja, dus eh, ja, dat. Hele goede, ja. ja met verenigde krachten en heel weinig geld. Ja, enorme uitdaging, maar wel leuk. Boenen, schrobben, verbouwen misschien Verbouwen, zelfs verven, ja. Wat dus, is het eh, wat geworden wat u dacht? Prachtig geworden, ja. Vindt ze het leuk? Ja, heel leuk, ja. ja. Dus eh, dat maakt me ook blij. Dat, eh, Kijk. dat mijn kinderen goed terechtkomen. Ja, ja. ja. En dat was een uitdaging? Ja, zeker, ja. waar zat het hem in? wat was het moeilijkste? de uitdaging is vooral het mooi maken met heel weinig geld. Ja, dus dat was de uitdaging. En dat is gelukt. En dat is gelukt. niet over budget Nee, nog niet. Dus. Eh. Wat kan voor u nou een uitdaging zijn? Kan van alles zijn. Al is het maar ja, boodschappen doen door die regen. Continu maar die regen, alle boodschappen nat. Tenminste, dat heb ik dan. Ik moet een betere tas kopen. Ja, zowel met eh, ja, meerdere sporten die ik doe, maar ook eh, in het werk. Ja, ja. Nou, noemt u eens een voorbeeld. Wat voor sport doet u dan? Nou, ik speel bijvoorbeeld eigenlijk al heel mijn leven tennis. Ja. Maar er zijn toch altijd momenten, dat je jezelf, eh, dat je een beetje over jezelf, eh, over je eigen kunnen moet. Voorbij je eigen kunnen moet om, om te kunnen winnen van een tegenstander. Of... Dus ja, daar daag je je eigenlijk continu wel in uit. Ja. En eh, ik sta op mijn leeftijd, ik ben nu 43, wel eens tegen tegenstanders die vroeger heel goed speelden. En dan moet je jezelf behoorlijk dan moet, je, ja, dan moet je behoorlijk aan de bak om daar nog iets van eh, te kunnen maken tegen dat soort tegenstanders. Ja, ja, ja. ja. Dus dan moet je echt het eh, onderste uit de kan halen. Ja. Dat is echt een uitdaging. Dat is echt een uitdaging, ja. Oké, nou dat vind ik een goeie. Ehm, ik doe nu versneld niveau 4 op school. Dus dat was wel even een uitdaging. Is nog wel even een uitdaging. En ik doe een sportopleiding, dus daar daag je jezelf iedere dag wel uit. Alle twee tegelijk? Ja. hey, wat voor sport? Alle sporten. Ik doe een sportopleiding, gewoon een sportcollege. Uh, hoe heet het ook weer? Breedte sport? ja, op dat schoolcollege zit Naast de Kuip. Oké. En hoe gaat dat? Ja, tot nu toe eh, wel goed. Is het een uitdaging? Ja, het is best pittig. Oké, <laughs> je moet zeg maar het onderste uit, uit de kan halen, uit jezelf halen. En dan... Ja, eh, dat, dat zeker. Maar dan heb je ook wat. Wat kun je ermee doen met het diploma? Ehm, ik wil hierna doorleren naar het HBO en dan uh, kinderen helpen revalideren in een kinderziekenhuis. Dat is ook beweging en zo, dat zit er ook allemaal in dan. Ja. En wat heb ik dan vandaag als uitdaging? Wat zou dat kunnen, geweest kunnen zijn? Dat, dat, is wat ik zeg. Kleine dingen kunnen het Kleine zijn. Kleine dingen kunnen dat zijn. Ja, net zo goed. Eh, bijvoorbeeld, wat, ik, nou, wat een uitdaging is, weet ik niet. Want op een gegeven moment, moet, als je wat ouder wordt, dan weet je ook onderhand wel wat nog een uitdaging is en wat niet meer. Hè? Ja. Eh, maar gaat dus uit de weg dan, als u dat weet? Nee, helemaal dat niet. nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, maar dingen die, die uh, laat ik zo zeggen, als je, als je jong bent, is, is dat een uitdaging. En op een gegeven moment is het nog steeds een uitdaging, maar je ervaart ervaart het niet meer als zodanig natuurlijk. Hè? Want je weet ongeveer wat je kan en wat je niet kan. Dus als je nou zegt, wat is een uitdaging? Is er nog een uitdaging dan? Altijd, tuurlijk. Dan moet je, dan moet je achteraan lijken, Want dat houdt je een beetje in de gang. Wanneer heb jij je voor het laatst uitgedaagd? Eh, ja, nu elke dag. Ik ben vorige maand begonnen aan een hbo leiding weer. Dus, en ik ben 26 al. Dus ik ben er nu elke dag mee bezig. Aha, kijk. En dat is wel een uitdaging, ja. Ja, dus ik ben wel even wennen, maar het gaat op zich wel goed het is wel eh, spannend allemaal, maar eh, wel leuk. Dus dat is voor mij wel een uitdaging van huiswerk. Dat is een tijdje geleden natuurlijk. Dus om dat weer allemaal een beetje op te pakken. Maar het gaat goed? Ja. Oké, dat ligt op stoom, zeg maar. Ja. <laughs> Oké, goed zo. Ga ik naar jou toe. <laughs> nou, eh, ik ben ook begonnen met mijn HBO. Hé, hey, hetzelfde. Oké. En ook iedere dag wel. Even nieuwe stof. zet me wel aan het denken allemaal. En dat, wat vergt dat? Moet je daar echt voor, zit je daarvoor in je tenen, zeg maar? Is dat moeilijk? Hoe gaat dat? het is niet zozeer moeilijk, het is wel veel. Veel? Ja. Omvangrijk. Oké. Dat is echt een uitdaging. Ja. HBO. Ja, zeker met de middelbare is het wel een andere manier van lesgeven en nu ook minder op school. Oh ja. Door corona, ja. Vandaag nog een uitdaging geweest? Ja, ik, ik zit in, ik zit in, in eh, uitdaging, nee, dat, nou misschien, dat eh, komt nog, die komt nog. Dat is, ik ga koken zo meteen, dat is oh, ja. een uitdaging. Dat het, dat het netjes lukt, <laughs> Ja, dat is eigenlijk ook geen uitdaging. <laughs> Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Zo is het. Chris Andrews. Wat een oude zeg. 1965. Man, man, man, man. <laughs> ja. En daarvoor Axis uit Griekenland. Someone. Lekker hoor. Ehm, wordt het niet eens tijd voor wat nieuws? Nou ja, nieuws. Voor niet zo verschrikkelijk oud geleden. En ik heb hier iets moois klaar liggen. Een heel super klein liedje van Laura Jansen. Ja, moet je goed naar luisteren.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 dan ben je weer helemaal op de hoogte van de militaire eh, afkorting, zou ik maar zeggen. Stan Ridgway hier bij GoFam en Camouflage. En voor Chris Andrews en Yesterday Man. Voor mij is het tijd om op te krassen. Het is mooi geweest voor vandaag. Volgende week zondag ben ik hier weer om een uur of eh, tien bij Leven en Welzijn. En dan genieten we hier met z'n allen hier in de studio. Nou ja, met z'n tweetjes. Van de geweldige koffie. Dus dat gaat wel weer lukken. In het ogenblik Johan Sponsley hier op GoFam. En eh, ja, ik wens je gewoon een hele fijne zondag verder. Tot besluit van de show. Een beetje palingsound. Mag ook wel eens even. Hè? Is ook alweer van lang geleden. Luister mee tot besluit van de show. Naar de Cats met Scarlet Ribbons. Ah.